7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie krijgt flitscamera's waarmee automobilisten worden gefotografeerd... die hun telefoon vasthouden tijdens het rijden. Na een proef van anderhalf jaar is gekozen voor een type camera met infrarood... die ook s'avonds kan worden ingezet. De politie heeft nu twee van zulke camera's. Eén wordt gebruikt op snelwegen, de andere voorlopig in de regio Utrecht. De kans is groot dat het een drukke ochtendspits wordt morgen. De regen, maar ook de aangekondigde boerenprotesten in Den Haag... zullen tot extra verkeershinder leiden. Vooral in het midden en westen van het land kunnen files flink langer zijn dan normaal, denkt Rijkswaterstaat. Morgenavond is er vooral in het zuiden kans op verkeersoverlast vanwege flinke buien. Ook zullen de actievoerende boeren dan weer richting huis gaan. De organisatie verwacht ruim 10.000 actievoerders... van wie sommigen hebben aangekondigd dat ze met de tractor komen. Van de gemeente Den Haag mogen er 75 tractors parkeren op het Malieveld. In het onderzoek naar de dood van oud-Philips-topman Top Cohen... is een achternicht van de Keniaanse president Kenyatta gearresteerd. Ze zou de beste vriendin zijn van de hoofdverdachte in het onderzoek... de echtgenote van Cohen, schrijft de Telegraaf. Cohen en zijn Keniaanse vrouw waren in een vechtscheiding verwikkeld. Top Cohen werd deze maand dood aangetroffen in een ondergrondse tank bij zijn woning in Nairobi. Daphne Schippers kan haar wereldtitel op de 200 meter niet verdedigen. Ze heeft zich op het WK in Doha vlak voor de kwalificaties afgemeld... wegens een liesblessure. Die liep ze gisteren op tijdens de halve finale van de 100 meter. Daardoor moest ze de finale op de 100 meter ook al laten schieten. Het weer van het westen uitneemt de bewolking toe... en vanavond en vannacht valt er veel regen. De temperatuur daalt naar 13 graden. Ook morgenochtend eerst nog regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op. In het zuiden later weer pittige buien, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Ja, en het is weer zover. Welkom en leuk dat je er weer bij bent. Rhodes Radio is weer begonnen op deze... ja, 30 september alweer. Het begint weer aardig op te schieten al. Ondertussen wel wat eh, regenachtiger, maar je kan niet alles hebben. Nou, de lijnen zijn weer geopend. Laat weer van je horen via roodsradioapenstaatje roods.nl. En om meteen maar met de deur in huis te vallen... Alima Kootsak heeft een zomerse plaat aangevraagd. Dus bij deze Lucas en Steve met The Long Way Home. End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside... You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take a long alone body, it hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn. I'd never En as we speak, deze Cher die staat eh, momenteel in een uh, op te treden. Het is 15 eh, jaar geleden voordat zij de, laatste keer hier in Nederland was. En ehm, onlangs was ze nog bij de nieuwste Mamma Mia film Here I Go Again had ze een bijrol. En toen dacht ze, nou, weet je, ik kan eigenlijk ook wel mijn optredens vullen met deels deelsnummer van mezelf en deelsnummers van ABBA. Dus ze treedt nu momenteel op met en nummers van haar eigen repertoire en nummers van ABBA. Dus het is een eh, tijdje geleden, maar dan heb je ook wat natuurlijk. Laat u van je horen via Roods Radio, apenstaatje roods.nl. Mocht je bij willen dragen aan het programma of vrijwillig worden... of gewoon een plaatje aanvragen, dat kan allemaal. Nou, deze kan natuurlijk iedereen. Coldplay, Here's Trouble. and thought of all the stupid things I'd said. crazy love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Ja, Kelvin Harris en Rack Man. Ja, een heerlijk nummer. Giant slaat een beetje eigenlijk op mij. Want ik pas eigenlijk amper onder het mengpaneel hier. Dat wordt een beetje passen en meten. Volgende week dan hebben we team De Warmline te gast van Rood. Soms kan het wel eens zijn dat je ergens mee zit... en dat je denkt, nou, ik eh, wil eigenlijk wel met een... Eh, anoniem persoon praten daarover. Daarvoor hebben we Roods de Warmlijn uitgevonden... waar je dan naartoe kan telefoneren als ehm, deelnemer. En ehm, dan bieden zij een luisterend oor. Dus heel erg interessant. Volgende week komt het team langs... en eh, daar komen ze er alles over vertellen... over het eh, werk wat ze allemaal doen. Dus eh, dat wordt heel spannend. Kijk er naar uit. Ook ben ik net terug van vakantie. En ehm, onderweg had ik de mogelijkheid om een aantal dvd's te kijken. Zo heb ik ook die gekeken. De verfilming van Elton John met de Rocketman. Volgens mij ben ik een van de laatste ooit die hem gezien heb. Maar best wel goed gelukt. En eh, het schijnt dat Elton John ook ehm, compleet eh, zich heeft bezighouden met het creatieve proces. Dus in de hele lijn van Bohemian Rhapsody en alle andere verfilmingen... is dit er eentje die je aan het eh, lijstje kan toevoegen.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 And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. Eh, de nieuwe Pink, Hurts to be Human. Ja, blijven allemaal prachtige nummers. Leuke hits ook. Ehm, ja, thuis heb ik een, eh, een hond. Ik ben ook een hele grote hondenliefhebber. Maar ja, eentje vind ik dan toch echt wel genoeg. Maar sommige mensen die spannen echt de kroon. Er is namelijk een dame die vangt 97 honden op in haar eigen huis... tijdens een orkaan bij de Bahama's. Nou, je hebt natuurlijk overal troep liggen, poep. Je kent het allemaal wel. Ehm, want ik neem niet aan dat ze voldoende tijd heeft om al die honden uit te laten. Het gaat over de zwerfhonden die, eh, ja, hoe spreek je het uit? Bahamaan. Bahamaan. Ciela Philips in haar huis nam. En ehm, om ze tegen het natuurgeweld te beschermen. Dus 79 van de 97 honden zitten in haar woonkamer. Nou, dan kun je wel raden waar natuurlijk de andere honden zitten. Allemaal eh, heel erg interessant. Oké, zo dadelijk bij je de nieuwste hit gaan we draaien van Rita Ora. En eerst eventjes terug in de tijd. Dit blijft zo'n lekker nu een beetje mee te... Ja, denderen van links naar rechts en zo. Hoor je het op de achtergrond? Hier is Billy Joel met The River of Dreams. say it best. When you say nothing at all. met When You Say Nothing At All. Ah, wat romantisch allemaal, hè? hey, je luistert nog steeds naar Roots Radio bij ZFM. Iedere maandagavond tussen 7 en 9 hoor je op ZFM Roots Radio speciaal gemaakt en geproduceerd door medewerkers en deelnemers en vrijwilligers van Roots Radio. Nou, mocht je nou toevallig of al deelnemer van Rood zijn... of misschien ehm, heel erg geïnteresseerd zijn in radio maken... en graag in de vorm van dagbesteding mee willen werken aan het programma... geef in op via roodsradioapenstaatjeroods.nl. Kan echt van alles zijn. Tekst schrijven, misschien eh, leren om mensen te interviewen... Mee presenteren, het kan allemaal. Er zijn al een aantal mensen hiervoor gegaan die, eh, die al langs geweest zijn... of die studiogast geweest zijn... Voor de vrouwelijke fans, Castro komt ook volgende week weer terug. Jazeker. Geef hulp, laat van je horen. Roods Radio apenstaartje roods.nl. En dan, eh, nou, wie weet dus zien we je dan binnenkort wel eh, in de studio. Ik ben erg benieuwd. Laat van je horen. Hier is de script. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, and my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark, and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We messed it up, you and me. Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like here in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain. cars always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone, there'll be no blue sky. sense to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. op zich best een eh, leuk liedje. Charlie Puth is dit met eh, Marvin Gaye. Het enige is, hij denkt daar zelf heel anders over. Want onlangs was er een interview met hem en toen is aan hem gevraagd van... nou, zijn er nog een aantal nummers waar je trots op bent? Want hij is natuurlijk doorgebroken met eh, See You Again, dat nummer van Fast and Furious 7 is dat alweer. Over het overlijden van Paul Walker toen. En daarnaast zijn er een aantal singles uitgebracht. En hij noemde dit nummer onder andere de worst song he ever made. Dus hij is niet heel erg trots op dit nummer, maar Zoals het wel vaak gaat met artiesten, hij zal nog vaak genoeg het nummer moeten zingen. Dus ik denk toch dat hij nog aan zijn eigen nummers zal moeten wennen. En nu we het toch over de Fast and the Furious hebben, deel 9 is uh, alweer in de maak. En die komt begin volgend jaar in uh, de bioscoop. Niet getreurd voor de Dwayne Johnson fans, hij is er dit keer niet bij. Maar bij deel 10 is hij wel weer bij. De, jazeker, er komt dan deel 9 en nog een deel 10. En ik weet niet of je nog de film Face Off kende uit de jaren 90... met eh, Nicolas Cage en John Travolta over dat zij letterlijk van gezicht wisselden... De makers van de Fast and Furious zijn namelijk bezig om daar een soort remake van te maken. Nou, kunnen we vast een beetje enigszins gaan eh, speculeren wie daar dan de hoofdrol in gaat spelen.